zodat haar advocaten meer tijd hadden om om gratie te vragen. Maar dat besluit is door hogere rechters teruggedraaid. Mogelijk wordt Montgomery op 12 januari ter dood gebracht. Ze kreeg de doodstraf omdat ze een zwangere vrouw heeft vermoord. De gemeente Den Haag doet onderzoek naar een demonstratie in Duindorp op Oudjaarsdag... waar de coronaregels werden geschonden. Op beelden is te zien dat tientallen mensen dansen, zingen en geen afstand houden. De beelden leiden tot verontwaardiging... omdat de bijeenkomst veel meer leek op een feest dan op een demonstratie. Het protest ging over het behoud van de vreugdevuren en was bekend bij de gemeente. De politie heeft afgelopen jaar in totaal ruim 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record en bijna twee keer zoveel als in 2019, zegt het Openbaar Ministerie. De grootste vangst deden de opsporingsdiensten in september, net over de Duitse grens bij het dorpje Wietmarschen. Daar werd in een loods een partij vuurwerk gevonden van ruim 50.000 kilo. De overtreders van het vuurwerkverbod riskeren geldboetes en celstraffen. Een grote illegale raveparty in Frankrijk die gisteren begon is nog altijd niet beëindigd. Er zijn zo'n 2500 feestgangers aanwezig. Het terrein bij het dorpje in Bretagne is omsingeld door de politie... maar binnen in het pakhuis wordt gewoon verder gedanst. Bij een eerdere poging om het feest te stoppen werd de politie bekogeld met flessen en stenen. Ook is een politiewagen in brand gestoken. De politie wacht nu op groen licht van het regiobestuur om te beginnen met een ontruiming. Het weer. In de kustprovincies valt nog een enkele bui. Soms klaart het op en dan kan het licht vriezen. Morgen bewolkt, maar ook af en toe wat zon.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 Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. <laughs> It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend careless and you could not give him my best, but just know I'm not your friend.